4 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De man die vanochtend in Las Vegas meer dan 50 mensen doodschoot... had geen banden met terroristische organisaties. Hij was wel bekend bij de politie. Meer dan 400 mensen zijn gewond naar ziekenhuizen gebracht. Steven Paddock was een blanke man van 64 jaar uit Mesquite... ruim 100 kilometer van Las Vegas. Vanaf een hotelkamer op de 32e verdieping schoot hij op bezoekers van een concert... De politie overmeesterde hem en schoot hem dood. In de hotelkamer lagen zeker acht wapens. Over zijn motief is niets bekend. De politie was ook op zoek naar een vrouw met wie hij reisde. Zij is gevonden, maar heeft er waarschijnlijk niets mee te maken. De zoektocht in Baar naar de vermiste Anne Faber heeft tot nu toe niets opgeleverd. Enkele tientallen familieleden en vrienden helpen bij het zoeken en kregen daarbij hulp van de politie. De vrouw van 25 uit Utrecht ging vrijdag fietsen en wordt sindsdien vermist. Het laatste bericht dat ze stuurde was van vrijdagavond. Onderzoek wees uit dat die foto vanuit Baarn was verstuurd. De politie houdt rekening met alle scenario's, van een ongeluk tot een misdrijf. Een Duitse vrouw heeft een boete gekregen van 150 euro... omdat ze in haar auto twee dashcams had ingebouwd. Dat deed ze nadat iemand eerder haar geparkeerde auto had beschadigd... zonder gegevens achter te laten. Dashcambeelden gelden in Duitsland als privacy-schending en kunnen een boete opleveren van 150.000 euro. In dit geval hield de rechter er rekening mee dat de vrouw eerder schade had geleden en niet zoveel verdiende. Dashcams zijn in Nederland in principe wel toegestaan. Oud-NCRV-presentator Dick Paschier is overleden. Hij stierf vrijdag onverwacht in zijn woonplaats Kolm. Paschier presenteerde vanaf de jaren 60 grote live spelshows zoals Zeskamp, Stedenspel en Spel zonder grenzen. Dick Paschier is 84 jaar geworden. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en later gaat het in het zuiden regenen.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 In de Randstad is er file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Kleinpolderplein en Delft-Zuid staat 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht. Kan het beste omrijden via de A4. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 5 kilometer file.